7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is een man opgepakt... in verband met de bompakketten die de afgelopen dagen zijn verstuurd. Volgens Amerikaanse media gaat het om de 56-jarige verdachte... uit de buurt van Miami met een crimineel verleden. Hij werd gearresteerd na een DNA-match. Het nieuws volgde kort op de melding... dat er opnieuw twee verdachte pakketten zijn onderschept. Eén was er bestemd voor een democratische senator... en één voor de voormalige inlichtingendirecteur James Clapper. De politie heeft langs de A67 bij Bladel een tentenkamp ontdekt. In het bos langs de snelweg stonden zes tenten... met in totaal 38 illegale migranten. Onder hen waren volgens Omroep Brabant tien kinderen. De groep is opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel. Hoe lang ze al in het bos bivakkeerden is niet duidelijk. De politie onderzoekt nu waar ze vandaan kwamen... en hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen. De top 40, de oudste hitlijst van Nederland... blijft tot het einde van dit jaar te horen bij Radio 538. Die zender wilde eigenlijk op 1 november met een eigen lijst beginnen... maar de rechter heeft vandaag besloten dat 538 zich aan het contract moet houden... dat op 1 januari afloopt. Eerder was al bekend geworden dat de top 40 in het nieuwe jaar wordt uitgezonden door Q-Music. De Nederlandse tennister Demi Schuurs is er tijdens de WTA Finals niet in geslaagd om de halve finale te bereiken. In Singapore moesten zij en haar Belgische partner Elise Mertens hun meerdere erkennen in het Amerikaans-Australische koppel Coco Vandewegen en Ashley Barty. Het werd 6-1 en 6-4. Het weer buien trekken er over het land in de kustprovincies met hagel en onweer. De wind wordt krachtig. Morgen opnieuw buien afgewisseld met zon, dan zo'n 10 graden. Zondag is het vrijwel overal droog en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De A10 is weer vrij voor het verkeer. En dat betekent dat de files rond Amsterdam kunnen gaan oplossen. Het waren er al niet zoveel meer. Maar tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert rijdt het nog wat langzaam. Op de A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel een kwartier vertraging.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.